maar vorig jaar bleken de problemen terug te keren. En die trend zet zich nu voort. Er komen steeds meer huurders met een laag inkomen... terwijl de rijkere mensen uit de buurt vertrekken onderzoekers zeggen dat er onder, dat onder, onder meer komt... doordat steeds vaker vluchtelingen en psychiatrisch patiënten... in goedkope huurwoningen worden gehuisvest. De 15 Nederlanders die uit de Chinese stad Wuhan zijn geëvacueerd... zijn gisteravond geland in Brussel en daarna met de bus naar Eindhoven gebracht. Ze zijn op een locatie van Defensie medisch onderzocht. Het dodental van de corona-uitbraak in China is opgelopen tot 361. Gisteren waren er 57 sterfgevallen en ruim 2800 nieuwe besmettingen. Vorig jaar hebben 118.000 Nederlanders gehoord dat ze kanker hebben. Dat zijn er 2000 meer dan het jaar daarvoor. De stijging komt vooral door de vergrijzing. Kanker is nog altijd doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Wel wordt de overlevingskans steeds groter. Die staat nu op 65 procent. Ruim de helft van de kankerpatiënten heeft huidkanker. Flexibel werk leidt niet tot meer gezondheidsklachten dan een vaste baan... ondanks de baanonzekerheid en de geringe doorgroeimogelijkheden. Dat concludeert het CBS na langlopend onderzoek. Het CBS wijst erop dat flexwerkers wel sneller zonder werk komen te zitten... en wie werkloos is, zo blijkt ook uit het onderzoek, gaat zich minder gezond voelen. Dan nog het weer. In het noorden een bui, later in het zuiden. Verder ook wat zon, een stevige westenwind en het wordt 9 tot 11 graden. Morgen buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. En dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een ochtendspits zonder hele grote problemen. Het is vooral het woon-werkverkeer waardoor de files ontstaan. Een kwartier op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. 20 minuten vertraging tussen Akersloot en Beverwijk.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 Maandag 3 februari. En we tellen nog steeds af 90 dagen, 14 uur, 51 minuten, 46 seconden tot aan de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je. Lekker met oude en nieuwe muziek, zoals deze van High Gloss.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 Vannacht, tenminste, ja, voor ons was het vannacht... had ze de halftime show in de Super Bowl... samen met Jennifer Lopez... En ik eh, ben beginnen te kijken en eh, op een gegeven moment was het één uur, een kwart over één en ze waren bezig. En ik ben in slaap gevallen, dus ik heb niet eens gezien die halftime show. Maar ik heb net even beelden op YouTube gekeken en wat zag het er fantastisch uit. Wie er gewonnen heeft, weet ik nog niet. Dat ga ik straks nog maar kijken. Maar eh, volgens mij, ja, geweldig. Ondertussen op de achtergrond Labi Chiffre. Kwart over acht hier in Zandvoort. De zon is op. We maken er een lekkere, relaxte dag van. I'm on a down but not all the way. When I'm feeling low, you do your thing just so, and then I feel okay. Yes, sir. give me rock and roll. La Bicivre, helemaal. I got the lekkere oude plaat met dat bekende loopje wat je kent uit Tenement. En je hoort op de achtergrond Ed Sheeran is al begonnen met samen met Stormzy hier bij ZFM waar het 20 over 8 is. be right by I'ma be right by I'ma be right by you. Lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I. You don't dare when I don't they tell you, but can you taste and I play? Hey, hey, hey. I know nowhere know everything you they do me, we just they scatter my brain. Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist. I'm so in awe, girl. You never have to worry about nothing. You know it's yours. You know you own it Girl, you just own it Cause your body's on fire Show me how to control it Can go ahead and step and get higher Girl, I love how you hold it I put my hand up, Hold it, I'ma be right by you I'ma be right by you 떠나다 put your hand in Girl, you are the one And I don't understand it How you lighting up the room with your glow Cause girl, you just own it Girl, you just own it With your body on fire Show me how to control it Go ahead, split flipping it higher Girl, I love how you roll it I put my hand up Hold it I'ma be right by ya I'ma be right by ya Het Sheeran en Storms die Own It hier bij ZFM, waar het bijna half negen is. Wat een rustige dag vandaag. Het is 9 eh, graden, dat blijft het ook. Het blijft droog. Eind van de dag misschien zelfs de kans op een zonnetje lekker, lekker uh, eh, voorjaarsdagje zou je zeggen. Terwijl het gewoon 3 februari is. Ondertussen gaan wij door met muziek. Zoals deze van Randy Crawford. Same old song, same old song. bij ZFM. Heerlijk. En wat een mooie, prachtige stem. Je hoort veel te weinig van Randy Crawford. Maar ik draai hem gewoon hier bij ZFM in de ochtend. Ja, en dan is het precies half negen. Goedemorgen als nu je wekker afgaat. Dit is ZFM. En eh, ik zet een lekkere oude plaat voor je op. Doe maar. En eh, misschien geldt dat ook wel voor jou. Er is tijd genoeg door te gaan. dat het donker wordt. Ze zeggen regen, regen, regen op je kop. Ah, ah, ah. Maar al zijn de dagen nog zo grauw, oh, weet ik zeker, als jij wou. zware ijzel en langdurige sneeuwstormen hebben het verkeer in het hele land in ernstige moeilijkheden gebracht. Veel auto's raakten van de weg af of ingesneeuwd. Dat was onder andere het geval op Rijksweg 9 tussen Alkmaar en Velzen, die daardoor geruime tijd voor het verkeer moest worden gesloten. En naar duidelijk bleek niet ten onrechte. Je kon wel om hulp vragen, maar de wegenwacht kon die hier onmogelijk verlenen.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 En sowieso is dat altijd raar, die eerste, het eerste weekend van februari. 1953 de wateroverlast. En 25 jaar geleden hadden we de evacuatie van de Betuwe. Ik zat toen zelf met opstelten in het crisiscentrum als woordvoerder. En uh, het was echt een bizarre tijd met evacuaties naar de jaarbeurs toe. En, eh, maar alweer 25 jaar geleden. Maar dat allemaal altijd in het eerste weekend van februari. En nu 9 graden, droog en de eindmiddag zon. was not deceiver, we were inclined to believe Santana hier bij ZFM, waar het 20 voor 9 is. Ja, en ik had het al over de geschiedenis. En ja, wat gebeurde nu 30 jaar geleden? <clears throat> Excuus. 30 jaar geleden bestond, of tenminste werd ZFM opgericht. We staan dit weekend, het komende weekend, bestaan wij 30 jaar. En aanstaande zaterdag wordt het klein gevierd met een, met een speciale uitzending. We gaan een eh, herhaling doen van de uitzending met onze oprichter... waarin hij helemaal vertelt over het eh, ontstaan en daarnaast zal, eh, zal Rob Harms, die oprichter, zelf twee uur lang een leuk programma maken tussen drie en vijf. Dat allemaal aanstaande zondag. En eh, ja, dat was dus precies 1980. En wat stond er nou in 1980 in de radio? En ik weet zeker dat Rob hem de hele tijd gedraaid heeft. En eh, ja, ik twijfelde, maar ik doe het gewoon. Hier is hij uit 1980, Dolly Dots. En eigenlijk alleen omdat ze terugkomen. had gedacht dat ik het nooit zou zeggen, maar je kunt weer kaarten kopen voor de Dolly Dots. Ze komen weer bij elkaar. En dan uh, ja, <laughs> kun je het gewoon weer meemaken. Goed, dat was dan 30 jaar geleden radio. In het kader van 30 jaar ZFM. En luister aanstaande zondag naar Rob Harms, onze oprichter... met een speciale uitzending met allemaal oude jingles en dat soort dingen. Hartstikke leuk wat dat.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 Green and Gold. En mocht je Lianne Hava een keer live kunnen zien, ga daarheen. Dat is echt de moeite waard. Goed, ik hou mijn mond. Hier is ze. hier bij ZFM. Liana Hava heeft laatst, echt een week of paar, drie geleden... een berichtje op Instagram gezet. Toen één regel, it's done. En Instagram ontplofte, want dat betekent dat waarschijnlijk een nieuw album aankomt. Eindelijk na al die jaren een nieuw album van Liana Lava's. Goed, wij gaan door. 8 voor 9 hier bij ZFM.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 Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday. we richting 9 uur. Nog een paar minuten en dan komt het journaal. Maar eerst Billy Eilish. to rise. Fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies starts to rise and heaven's out of sight. She'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. There's nothing left to say. Billie het fenomeen. Hier bij ZFM, waar het eh, ja, nu echt richting 9 uur gaat. En als eh, ik even op de kaart kijk, uh, eh, ja, de ochtendspits is bijna voorbij. Het is, het is rustig, A9 is, ja, kun je gewoon doorrijden even tot bij Amsterdam Zuidoost. Mocht je verder moeten, daar staat het even vast. Maar vanaf Haarlem tot Amsterdam is het, is het leeg. Goed, zometeen het nieuws, dan de reclames en dan ben ik weer bij je terug. En eh, we beginnen met een lekkere oude. Echt zo'n dance classic. Altijd om 9 uur. En dat is dit keer eh, Barry White. Juist, dat is hem. En op de achtergrond hoor je nog even een Duitse plaat. Oliver Kolecki, u bahn Kan altijd.